Mark Visser met het NOS-journaal. Duitse banken leveren vrijwillig een bijdrage aan de nieuwe financiële hulp aan Griekenland. De banken zijn met de Duitse minister van Financiën overeengekomen dat ze 3,2 miljard zullen bijdragen. De nieuwe steun van EU-landen moet voor een deel uit de private sector komen en in Duitsland is dat nu dus ook gebeurd. De looptijd van een deel van de leningen wordt verlengd. Gewelddadige overval in Amsterdam-Zuidoost is nog beter voorbereid dan was gedacht. De gangsters hebben gisteren in het gebouw van het KLPD in Amsterdam voor de overval op het geldtransportbedrijf de toegangsweg onbereikbaar gemaakt. Daardoor konden de agenten niet onmiddellijk met hun auto's naar de plaats van het misdrijf rijden. Hoe de criminelen dat hebben gedaan wil de politie niet zeggen. Premier Rutte vindt dat een onafhankelijke Palestijnse staat alleen tot stand kan komen door onderhandelingen met Israël. Dat zei Rutte na een gesprek met de Palestijnse president Abbas. Rutte riep beide partijen op om weer om tafel te gaan zitten om te praten over een twee-staten-oplossing. Abbas zei dat ook hij met Israël wil onderhandelen, maar als dat niet lukt, stapt hij naar de Verenigde Naties. Radio 2 gaat niet in op de wens van de Tweede Kamer om meer Nederlandstalige muziek te draaien. Voorzitter Hagort van de Nederlandse publieke omroep vindt de aangenomen motie op de grens van wat geoorloofd is. Hij vindt dat de politiek zich niet moet bemoeien met de inhoud van de publieke omroep. Radio 2 luistert alleen naar de wens van het publiek, zegt Hagort. Telefoonaanbieders kijken niet naar de inhoud van berichten en gesprekken. Dat stelt telecomwaakhond Opta. Die heeft gekeken hoe de vier grootste telefoonaanbieders hun dataverkeer analyseren. Volgens de Opta krijgen de aanbieders wel meer informatie over het internetgebruik van abonnees dan nodig is. Het College Bescherming Persoonsgegevens onderzoekt nu of de telefoonaanbieders strafbaar zijn. Het weer vanavond alleen aan de kust. Nog een bui. Morgen afwisselend zonnig en bewolkt en plaatselijk een enkel buitje bij maxima tussen de 17 en 20 graden. Dit was het NOS. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staat 145 kilometer file, de meeste vertraging op de A12 Utrecht richting Arnhem. Goed nieuws nu, de rijstroken zijn net weer vrijgegeven. Ik noem de files in de Randstad vanaf 5 kilometer. Die files staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Rodolf Arendsveen en Zoeterwoude-Rijndijk 6 kilometer. Op de A12 Utrecht richting Arnhem, tussen Marsberg en Knopend Maanenbroek 10 kilometer. Dat was een aanrijding, daar zijn dus die rijstroken net weer vrij. Verkeer richting Arnhem kan nog beter omrijden vanaf Knopend Lunette via het Knopend over de A27, de A2 en de A15. Verder vielen ze op de A13 Den Haag-Rotterdam tussen knopen Ippenburg en Afrit berken Reis 7 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam-Noord en Rotterdam Centrum 6.